Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zittend presidentverkiezingen Verkiezingen waren de eerste sinds dictator Mugabe in november werd afgezet. Er is veel wantrouwen over een eerlijk verloop van de stembusgang. De MDC van oppositieleider Chamisa wijst de uitslag af. Na een politieinval op het partijkantoor zegt de MDC dat ze de uitslag niet kan controleren. De partij zegt verder ook dat er is gefraudeerd bij de tegelijk gehouden parlementsverkiezingen... die door de ZANU-PF van Mnangagwa met overmacht werden gewonnen. Bij protesten tegen de uitslag vielen de afgelopen dagen zeker zes doden. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo is een groot risico, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het virus heeft zich verspreid over een groot gebied in de regio dicht bij de grens met Oeganda. De vorige uitbraak van ebola werd met succes bestreden door een nieuw vaccin. Dat zou opnieuw kunnen worden ingezet, maar in het getroffen gebied kunnen spanningen en conflicten de hulpverlening verhinderen. Woensdag werd bekend dat er vier nieuwe gevallen van ebola waren geconstateerd. afgelopen weken zijn ook nog twintig mensen overleden door nog onbekende virussen. In de bossen bij Nunspeet is de politie op zoek naar twee verdachten van een overval op een bungalowpark. Ze zouden met drie anderen het park hebben overvallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Getuigen zeggen bij Omroep Gelderland dat er zeker één keer is geschoten. Verder zou de politie twee mannen en een vrouw hebben meegenomen maar dat is niet bevestigd. De politie heeft in de jacht op de verdachte bij Nunspeet politiehonden en een helikopter ingezet. Een groot deel van het vakantiepark waarop een paar honderd bungalows staan is afgezet. Het weer helder met minimaal rond 17 graden. Overdag zonnig en zeer warm. De graad of 29 aan de kust tot lokaal 35 graden in Limburg.